In Brussel zijn de Europese regeringsleiders het eens geworden over tot 2020. Over het akkoord is urenlang onderhandeld. Op Twitter schrijft president Van Rompuy dat het het wachten waard was. Nog niet alle details zijn bekend. Wel is duidelijk dat de Europese begroting voor het eerst omlaag gaat... naar zo'n 960 miljard euro. De meerjarenbegroting moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement... Parlementsvoorzitter Schulz liet eerder weten dat het parlement niet instemt met een akkoord waarbij een begrotingstekort ontstaat. Het Europees Parlement mag de begroting alleen accepteren of verwerpen. Er mag niet op delen van het voorstel worden onderhandeld. In Spanje zijn twee Nederlanders opgepakt die zich bezighielden met internationale drugstransporten. De vader en zijn zoon gaven volgens Europol leiding aan een bende. In totaal betrapte de politie vijf verdachten op heterdaad toen ze 88 pakketten van tussen de 25 en 30 kilo hash in een vrachtwagen met Duits kenteken aan het laden waren. De andere verdachten zijn twee Spanjaarden en een Ier. In Leeuwarden komt definitief een overdekte ijsbaan van 400 meter. De provincie Friesland is bereid om daarin 10 miljoen euro te investeren. In Leeuwarden ligt nu een baan van 220 meter, maar die moet worden vervangen omdat de gebruikte koelvloeistof vanaf 2015 verboden is. De nieuwe baan moet klaar zijn in 2016. Volgens gedeputeerde staten blijft Tialf in Heerenveen de wedstrijdhal. De ijshal in Leeuwarden is vooral voor plezierschaatsers. In Tunis zijn tienduizenden mensen naar de begrafenis van de geliquideerde oppositieleider Chokri Belaid geweest. De kist werd in een open auto door de stad naar de begraafplaats gereden waar rellen uitbraken. Jongeren zouden hebben geprobeerd auto's te stelen. Ook zouden er vernielingen zijn aangericht. De Tunesische politie gebruikte traangas om de jongeren te verjagen. Volgens getuigen waren het hooligans die uit waren op chaos. Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui. In het binnenland droog. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en zon. wanneer het noorden kans op een bui, maximaal rond 3 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Papendrecht 5 kilometer.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 On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side, on the other side. With You van met Simon. Je hoorde hem hier op Radio CFM in het weekend in. Vandaag met Karim, zonder Toby, maar ook weer met, uh, met Tim. Goedemiddag. Goedemiddag Karim. Hoe maak jij het? Ja, heel goed. Kijk, dankjewel. Ook altijd met Toby. Um, ja, een eh, wat andere uitzending. Het zal, het zal even wennen zijn, maar eh, er zijn een paar kleine dingetjes veranderd. En eigenlijk alleen maar ten gunste van de show. En het wordt gezellig en leuk. het derde uur straks met VJ. Hij gaat dan de lekkerste hit voor jou draaien. Je kan nog steeds reageren als je nummertje wil aanvragen via de Facebook. Namelijk het weekend in, in, de, mix to the, in de mix to the max. En uh, wij hebben straks hebben om kort voor zes Frits Barend aan de telefoon. Om half zeven Bas van Veenendaal van Eredivisie Live. En jij had net nog iets hè? Ja, ik, eh, een vriend van mij, dat is een van de jongste ondernemers in Zandvoort. Ja. Een eh, webdesignbouwer. En die gaan we proberen te bellen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Hij is dus echt gewoon, ja, hoe oud is hij ongeveer? Uh, 18. 18, ja. zo ja, dat is, dat is redelijk jong, ja, dat kunnen we wel zeggen. Absoluut. En zo over eh, ongeveer, eh, nou, tot aan een kleine 10 minuutjes hebben we het laatste nieuws uit de gemeente. Maar je hoort hem al, achter mij Lessons in Love, de echte versie van de Neon Trees. inside of me dit nummer heb je misschien vorige week al in de hardstyle versie gehoord hier op uh, Radio CFM in het weekend in. Maar ja, na een beetje zoeken ben ik dus achterkomen dat dit dus de normale versie is. Dus waar alles vandaan komt. Dat is van een Nederlands bandje, de Neon Trees. En om maar meteen door te gaan in een leuk genre. We gaan luisteren naar Robbie Williams met, zijn nummer Different. Zijn nieuwe hit. Stond hij nu de top 40 mee. En is ook eh, bij ons. let me dance Cause I know you won't get better, better, better You'd rather be right than be loved The only thing I've understood Nothing's ever good enough I stumble through the words Different, Robbie Williams. En ja, het is dus eh, kwart over vijf en dat betekent vanaf nu dat we de lokale nieuwtjes gaan behandelen. En eh, laten we maar beginnen, want eh, het college van burgemeesters en wethouders is van plan om in het gehele centrum van Zandvoort binnenkort te starten met gratis wifi. Dat betekent dus dat jij op je mobiel of op je tablet, als je daarmee rondloopt door het dorp, dat je gewoon gratis wifi heeft. En ehm, ze zijn ook van plan om het door te, ja, door te voeren op het strand. Maar ja, ze willen het eerst testen in, in, uh, in het centrum dus. Dan eh, ja, lokaal, echt heel erg lokaal nieuws namelijk van CFM zelf. Want eh, er is groen licht gegeven om CFM zijn verhuizing. CFM zal 16 maart officieel, of de opening van de brandweerkazerne zal officieel om 16 maart plaatsvinden. En ehm, dat maakt veel ruimte vrij voor ons weer, want wij gaan dan naar het oude gebouw waar de reddingsbrigade nu zit. Want de reddingsbrigade verhuist mee naar het nieuwe brandweerkazernegebouw. Als ik het goed heb. Ja, jij weet het allemaal, Tim, hè? Ja, nee, daar heb je gelijk in. Uh, eh, 16 maart hebben wij de opening. En ehm, ja, dat betekent voor ons dat wij dus naar de Tolweg gaan. En nou ja, dat, dat, dat is heel leuk, want dan krijgen we een nieuwe studio en allemaal nieuwe techniek en zo. En dan wordt alleen maar mooier en leuker. Dus houd het vooral in de gaten. Hou onze site ook in de gaten. En onze tekst-tv natuurlijk. Ja, en dan als je dit weekend zin hebt om carnaval te vieren, heb je er zin in? Dat je denkt van, nou, nee, nou, laat maar carnaval eh, vieren of zo. Nou ja, toch wel wel, gezellig. Beetje? Beetje, oké. Ja, ja. Nou, dit weekend is weer kindercarnaval in de kocht. Oh, nee, daar val ik er net buiten, Karim. Uh... <laughs> Keer, dat, ik ben er volgens mij wel ooit eens geweest hoor, als kleinkind. Uh, ik ben er nog nooit geweest, moet je eerlijk vertellen. Ah, het is in ieder geval 10 februari, dus eh, het is aankomende zondag. En er wordt geadviseerd om wel verkleed te gaan. Nou, dat lijkt me logisch natuurlijk. Dat lijkt mij ook erg logisch, ja. En we hebben ook nog nieuws uit ons buurgemeente Heemstede. Want in Heemstede is de chocolaterie van Dam uitverkozen tot de allerleukste winkel van het jaar. Nou, Vooral erg lekker ook, hè? Ik denk dat het wel lekker is, ja. Ja, absoluut. En ze hebben toch wel eens meer prijs gewonnen, geloof ik. Over, op chocola, geloof ik. Ja, om een eh, chocola, ja. inderdaad. Maar er is natuurlijk grote nieuws vandaag. En het nieuws stond vanmorgen in de Telegraaf. En dat had betrekking op het circuit. Ja. En eh, daar stond dus letterlijk in dat er... Eh, ja, er was... er waren nog rekeningen open. Ja, er stonden een paar rekeningen open. Van een sponsor blijkt nu achteraf. ik heb er even achter aangebeld. En volgende week hebben ook de financieel directeur aan de telefoon van het circuit... Maar het schijnt dus zo te zijn dat er een paar rekeningen open stonden. Er is beslag gelegd op de rekening van het circuit. Alleen dat betekent dus niet, wat mij is verteld, dat alles wordt afgelast. En alles vindt gewoon nog plaats. En er is feitelijk weinig aan de hand. Het, het stamt uit augustus, wat mij is verteld. En wat ook opvallend was, wat in hetzelfde artikel stond... was dat het circuit eh, ja, waarschijnlijk wordt verkocht. En dat vond ik wel weer heel opvallend nieuws. Ja, dat vind ik ook wel erg apart inderdaad. Dat betekent dus dat we een nieuwe eigenaar krijgen van het circuit. Er zouden zes partijen zouden zich al hebben gemeld bij het circuit. En ja, eh, of, het, of het er vooruit gaat of niet, ik dat weet, je niet. Nee. Maar ja, er is dus wel wat aan de hand met het circuit. En daarom is volgende week, lukt het deze week helaas niet meer, maar volgende week is de financieel directeur van het circuit aan de telefoon bij ons in de show. En eh, dat wordt een leuk gesprek, toch? Ik ben erg benieuwd. Ik ben ook erg benieuwd. Ja. Wie ook erg benieuwd is, denk ik, en dan ben jij weer eigenlijk, denk ik, is... Eh, ik vind dit op het moment het, het beste nummer. het allerbeste nummer. Het allerbeste nummer. Vaak op gezegd.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 Cause I wanna see inside. what you let me see beneath your beautiful? You're Beautiful. Vibrant en Emily Sandé. En het uitro, dat maakt het dan nog eventjes wat lekkerder. Hè? En het is afgelopen. En eh, we gaan eigenlijk meteen door. Zometeen hebben we Jean-Paul aan de telefoon. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Hall of Fame van The Script. Het welbekende nummer. Dus stik je even in de put, luister naar? en word blij. Hall of Fame, The Script and Will I Am.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 Dan kun je weer helemaal vrolijk nou, worden. Een andere hele goede plaat is namelijk Thrift Shop op dit moment. Oud Weekend Hit. En je hoort hem nu als Oud Weekend Hit hier. En straks zometeen een nieuwe Weekend Hit, hè.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 This is fucking awesome. Michael Moore and Lion Lewis. En dit was de oude weekendhit. En als de oude weekend weekendhit gaat, is de nieuwe natuurlijk. Nou, dat is deze niet hoor. Dit was Emily Sandé, die hoorden we net. Nee, de nieuwe weekendhit is dus... Eh, ja, die staat ook aan de deur de klop op dit moment. En dat is Just Give Me A Reason. En ja, die is van Pink en de zanger van Fun, Nate Russes.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 Want zij is de weekend dit. Hier op Radio CFM. En als het goed is, hangt op dit moment aan het van Jean-Paul. Ja, dat klopt. Een hele goede avond. Nou, middag is het Een goede avond. Hoe maakt u het? Daar beginnen we altijd mee. Ja, goed. Bij jou ook, Karin? Ja, het gaat lekker. Eh, jij bent de, jongste ondernemer, uh, hoorde ik van Tim, in Zandvoort. Ja, Vertel. ja klopt. Ik ben een van de jongsten. Ja, ik ben al vanaf eh, mijn uh, eh, 14 ongeveer eh, websites aan het bouwen. Mhm. Ehm, en inmiddels 18 jaar en nog steeds bezig. En op mijn 17 mijn bedrijf gestart. En hoe loopt het bedrijf in deze crisistijd? Ja, goed. Ja, je merkt toch dat mensen op zoek zijn naar wat goedkopere websites. Om toch op Google te komen. En daar, ja, daar kunnen ze perfect voor bij mij zijn. Hé, dat is mooi. En dat is een hele mooie, ja. denk ik zomaar. maar Hoe, hoe ben je erop gekomen? Want het is nog best wel, ik weet uit ervaring, een website maken is nog best wel moeilijk. Ja, klopt. Ja, je doet het niet 1, 2, 3. het is echt wel vanaf het begin af aan dat ik daarmee bezig ben. Eh, mijn ouders hebben een, eh, een winkel in Zandvoort. Eh, en daar, ja, daarna ben ik eerst begonnen om daarvoor een, een, een website te maken. Mhm. En toen ik daarmee bezig, of ja, toen ik daarmee bezig was, is eigenlijk zo ook de, de, de passie gecreëerd. En eh, ja, sinds die tijd bouw ik ook voor andere mensen. En eh, wat is de grootste website die je ooit hebt moeten bouwen? Laat ik het maar vragen. De grootste website, dat is een, eh, een dierenwinkel uit de Rijp geweest. Mhm. waarvoor ik een, webshop heb moeten bouwen met een uh, 4.000 à 5.000 producten erin. Dat is niet weinig. Nee, klopt. Nee, nee, inderdaad. En het zit allemaal met de fabrikant gekoppeld. Dus als de fabrikant de prijs aanpast, of eh, eh, de voorraad aanpast, dan eh, wordt dat allemaal met de webshop gecommuniceerd. Mm dat, ja, dat is wel bijzonder. Ja, ik weet toevallig dat, jij, dat jij in Heemstede op school hebt gezeten. Want wij zaten ooit een ja, keertje op dezelfde school. Ja, klopt. De Haamstede Burger. De Haamstede Burger, ja. ja, ja. Dus jij hebt dit allemaal van meneer Smelt geleerd, van ICT. Nou, nee, dat niet hoor, nee. <laughs> <laughs> Mocht u willen. <laughs> Kijk, laat ik er heel even op inhaken. in Zandvoort hebben wij natuurlijk de ondernemersprijzen voor de winkels. Ja. Eh, via de gemeente Zandvoort is er natuurlijk de eh, jeugdkampioenen. Mhm. Die elk jaar gehuldigd worden. Maar over jonge ondernemers worden nooit eh, dingen gezet. Ik, ik weet van sommige mensen, jongen die bijvoorbeeld auto rijden of racen, staan hoog in de pagina's. En zo iemand die er toch Kijk, ik heb, ik heb twee linkerhanden, dus ik... Eh, <laughs> maar ik bedoel, het is toch wel iets om te doen. En eh, ik, er wordt weinig tot geen aandacht aan besteed. En, eh, nee, dat klopt. Daarvoor hmm. denk ik van, we bellen Jean-Paul even. Laat even zijn verhaal doen. Ik bedoel, het, het, gebeurt anders niet, weet je wel. En nou, dat nou, is... nee, dat klopt. Nou heb ik zo mijn ingangen bij de gemeente. Ja. <laughs> Misschien kan ik nog iets betekenen, ik weet het niet. Kan het zou leuk zijn. Ik kan, ja. ik kan erover vragen natuurlijk. Het is altijd, altijd mogelijk. Nou, inderdaad. Nieuwe ja. site voor de gemeente Zandvoort misschien. Die hebben net een nieuwe site. Oh. <laughs> Ja. maar goed, eh, wat, wat, wil je, wat wil je nou echt nog bereiken in het vak van website bouwen? Wat is nou echt het hoogste wat je daar kan bereiken? Het hoogste wat ik daaraan zou willen bereiken? Uh, nou, eigenlijk doe ik hiernaast ook nog webhosting. Mhm. Eh, en het zou toch wel heel erg mooi zijn als ik een, eh, straks een gedeelte van een serverpark tot mijn beschikking heb om daar op mijn website te zetten. En ook daar volledig de support aan leveren, zeg maar. Dat zou wel, eh, dat zou wel een hele mooie droom zijn. En voor de luisteraars die niet weten wat een servicepark is precies, kun je dat uitleggen in je en eh, Nou ja, het is eigenlijk zo, de websites die, die staan natuurlijk ergens op het internet eh, opgeslagen. Ja. En die staan op servers. Mhm. en ja, een serverpark is eigenlijk gewoon niks, niks meer en niks minder dan een heel groot complex waar allemaal servers staan. Dus het is eigenlijk gewoon een, een, gebouw met allemaal servers erin? Ja, klopt. Ja. Oké. Wat is nou het belangrijkste, Paul? Er zijn nu mensen die zitten te luisteren en die willen graag een website. Bij wie kunnen ze ja. wezen? Welke site? Welk telefoonnummer? Roep het. Ze kunnen bij eh, www.jprdesign.nl kunnen ze een eh, offerte aanvragen of het contactformulier invullen. En ze kunnen me altijd even een mailtje sturen en op die manier eh, met mij in contact komen. ja, de websites bij mij beginnen vanaf 250 euro exclusief btw. ja, wat gewoon een hele lage prijs is voor een website. Dus mensen, mocht u nog een website zoeken, wilt u een website, wilt u een vernieuwen, jprdesign.nl vindt u alle informatie op. Een mooie afronding zou ik zeggen. Wij gaan luisteren naar I Love This City van Kane. through the window and the sun goes down all over the city. Over rooftops onto next stops. through the subway down where everything's gritty. When the night comes round, how I love this city. Haagse rockband. Onze Haagse vrienden. Met I Love This City. En we gaan door met het volgende nummer. En het nummer heet Save the World van de Swedish House Mafia. En hierna hebben we natuurlijk Frits Barend aan de telefoon. Over zijn tijdschrift, De Nieuwe Helden. Met daarin een groot interview met Frank Boer. Through urban fields and suburban life. Swedish House Mafia. Ja, en zijn ze nou wel gestopt, niet gestopt? Niemand weet het eigenlijk, behalve zijzelf natuurlijk. En er is ook nog ander groot nieuws, komt eigenlijk net binnen eh, via nu.nl. Tim, ja. vertel. Eh, op nu.nl, daar lees ik net dat eh, de Britse band Coldplay... die heeft zijn volledige tournee door Zuid-Amerika afgelast. volgens mij is het niet de eerste keer dat ze wat afzeggen. Nee, zeker niet. En... eh ja, je zou mijn kaartjes gekocht hebben. Dat, eh, ze zijn wel van plan om er ooit nog heen te gaan. Dus heb je kaarten? Het lijkt me wel ergens terug. <laughs> Wij zin. Langs boven eh, je bed, misschien heeft hij ze ook nog nodig. Nou, precies. Nee, eh, ze hebben het uitgesteld en waarom staat er niet bij. Het zou gaan, dat, dat wel, om organisatorische redenen. Dus het zal niet om de band zelf gaan. Nee, waarschijnlijk is gewoon, ja, kunnen ze de veiligheid niet garanderen. Dat is meestal dan in, in dat soort landen daar zo. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nou weet ik wel dat het een heel vet concert was. Ja, dat was op het Malieveld. Het, was, ja, het is ook een keer op het Malieveld geweest inderdaad. Ja. maar het Goldplay die maakte dan wel een show van. Die hebben dan van die polsbandjes die dan gaan meeschijnen met het nummer wat wordt gedraaid. Hoef je helemaal zelf niks voor te doen. Ik vind het, eh, voor mij is het de beste band eh, van het buitenland. Ja, by far. Maar ze zeggen ook dat, dat hun prioriteit ligt er ook niet hè, van Goldplay in eh, Zuid-Amerika. Nou, ja. misschien is het alleen binnen Europa, ik weet het niet. Ja, het is toch, toch wel merkwaardig nieuws inderdaad. Want ze hebben dit, ja, dit hebben ze al een keertje eerder uitgesteld. Ja. En eh, nu, nu zeggen ze gewoon, ja, we doen het niet. Tja, maar ja, wat wij dan wel doen is gewoon wel Coldplay draaien. Want het blijft wel echt de, de lekkerste band die er bestaat. En dit liedje is ook een prachtige. The Scientist van Coldplay. In het weekend in met Karim en Tim. your questions. Now let's go back to the start. New Scientist, Coldplay. Ja, normaal doet Toby het blokje, maar ja, Toby is er vandaag niet. Dus doe ik het maar een keertje. De uittips van dit weekend. Ja, er zijn er een paar weer hoor. Zo eh, kun je dingen doen in het patronaat. De Philharmonie, Pathé, de bioscoop in, uh, in Zandvoort zelf bijvoorbeeld. Laten we beginnen bij de Philharmonie en het, eh, het mooie stad Schouwburg. Daar treden bijvoorbeeld Rick Engelkes en Pia Douwers op. Met de voorstelling Kramer versus Kramer dit weekend. En is natuurlijk zondag ook het prinses eh, Christina Concours uh, te gast. In het Philharmonie, geloof ik. Dan in Pathé in Haarlem. Daar eh, hebben we een paar films waaronder... Nou, we nemen bijvoorbeeld Gangster Squad. Dat is een, een actiefilm. Je hebt Le Miserable nog steeds. Om half acht speelt die vanavond bijvoorbeeld. En tussendoor heb je ook nog A Thousand... Of een Hounded House. Dat is een, of, ook een, een, actievorm. Dat is een voorpremière daarvan. En eh, volgende week geloof ik gaat in première. Van onze eh, ja, oude collega kunnen we wel noemen, Niels Verkooyen. Zijn film eh, Bobby en de Geestjagers gaat dan in première overal in Nederland. En misschien hebben we binnenkort wel even aan, de telefoon. 13 februari gaat in de première, ja. In Zandvoort hebben we natuurlijk zondag ook nog een leuk evenement. Jij hebt het net al genoemd, de carnaval intocht. Ah, oh ja. Ja, en een kindercarnaval. Vergeet we bijna te vertellen. Ja. Maar goed, we hebben ook nog natuurlijk het patronaat in Haarlem. En eh, daar hebben we bijvoorbeeld zaterdag een, een, een reggae-avond. Voor als je van reggae muziek houdt, dan, eh, dan kun je daar naartoe natuurlijk. Voor de rest hebben we ook nog een beetje een jazzclubavond aankomende zondag in het patronaat. En dat was het wel zo'n beetje. Er zijn niet zoveel dingen te doen dit weekend. En waarschijnlijk, waarschijnlijk, kun je ook gaan sleeën. Maar ja, dat weet je nooit zeker in Nederland. En eh, Coldplay zou ook wel niet komen? Nee, dat is hartstikke koud. <laughs> ik denk dat dit frisbaand is. Ga even kijken. Frits. Ja, hallo, daar ben ik. Je bent meteen live op de, op de radio ook. Oké, goed. Ehm, ja, de nieuwe helder is uit. Ja. En eh, daarin staat een heel groot en mooi interview eh, over Frank de Boer onder andere. Van Jan Smit. Die heeft, die heeft wat quotejes gegeven aan jullie, geloof ik. Nee, we hebben, nee. We hebben gezocht naar vriendschappen mhm. die je niet verwacht. En eh, we hebben Jan Smit gebeld. Ja. Want een paar keer ik van, ik vond Helder zo leuk wat. Met wie zou jij in de helden willen staan? En dat was van de Boer. En zijn een dag, vlak voor kerstmis, mhm. een dag met je Marken. Nou, we hebben zo'n leuke dag gehad. Dat zijn echt vrienden van elkaar. En het gaat over vriendschappen, vrienden in het privéleven, vrienden in het werk, in de voetballerij. Hoe ga je met elkaar om? Hoe zijn ze met elkaar vriendschappen? Ontzettend ontroerend, mooi verhaal. Ja, ik, ik, heb, ik heb het gezien. heel goed, je leert ze allemaal heel goed kennen. Ja, maar dat is inderdaad wat je zegt, een onverwachte gelijk. Je mhm. en eh, het gaat maar voetbal van kan natuurlijk. Dat gebeurt geen tweede keer. maar zo is Frank, hè? dat komt ook uit het interview. Frank is gewoon iemand die wil winnen, die moet winnen. Ja. En ja, dat verklaart zijn succes misschien wel bij Ajax. Wat zeg je? Dat verklaart zijn succes natuurlijk ook misschien wel bij Ajax. Ja, maar ik denk dat hij ontzettend leuk met zijn spelers omgaat. Ja. Doordat hebben jongens die zelf goed kunnen voetballen. En toevallig ook nog eens een goede trainer. Ze gaan altijd goed met de spelers om. Kruif ging ook zo goed met zijn spelers om. Dus ja, dus eigenlijk, daar volgt hij ook zijn, zijn grote meester krijgt natuurlijk al alweer een beetje ja, op, hè? Ja, ja, ja. Hey Vince, nog een klein vraagje. Moet je dit weer nog gaan staan Ga je nog een wedstrijd doen? Dat weet ik nog niet eigenlijk, want eh, ik heb eh, mijn kleinkinderen te slapen. Dus ik weet niet of ik zonder. Nou, misschien ga ik zondag even naar buitenvelden tegen Zuidoost United. Mm Buitenveld is mijn club. Ja. En daar is Harvey Sainz trainer. En die spelen in de Bijlmer tegen Zuidoost United. Misschien ga ik er even naartoe. Dat is dan een emotionele wedstrijd. Mhm. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog eh, ja, de Eredivisie. Die staat ook weer voor de deur aankomend weekend. Ja. Ehm, vond jij opvallend hoe, hoe afgelopen weekend uh, ja, ging? Bijvoorbeeld met, met Ajax die dan net wint. Althans, niet met gemak bij VVV. PSV die eigenlijk over ADO heen walst. Nou, ik denk... Ajax en VVV zijn heel goed uit de winterstop gekomen. Ajax en PSV. Mhm. Maar PSV werd minder. Ah, het is goed dat de winter is opgekomen. En het gaat dus eigenlijk en PSV, dat is duidelijk. De en, en het genoeg rond Vitesse, Fred Rutte, die totaal niet eh, te boek staat als iemand die met de pers... Ja, nou die alles aan de pers vertelt, maar juist intern alles houdt. En nou, Fred vind ik één gezondigd in die ding. Ja. Een coach altijd, wat gebeurt met zijn elftal mee terug de bus in? Mhm. En hij is niet meer terug de bus in gaan. Dat vind ik een doodzal. Als een speler dat doet, wordt hij geschorst. Ja. En als een trainer dat doet, vind ik een solliciteren aan slag. Maar ja, het schijnt allemaal weer goed te zijn gekomen, toch? Ja, maar dat, natuurlijk, hij, hij, hij heeft zo'n een ontslag. En dan denken die Vitesse, nou ja, maar kijk het eventjes. Mm Dan neem je zelf maar ontslag. Ja. Frits, mogen we hartelijk danken. En uh, ja, ik, ik, heb het zelf gezien. Ik zou, ik zou de nieuwe held echt kopen. Het is echt een goede aanrader. Een verhaal weer ook met twee, weer twee turnmeisjes. Weet je, wat je, weet je niet geloof wat je leest. Frits, mag u bedanken? Oké. Okay. Gaan wij meteen door naar het journaal. Okay. Als het goed is. Als het journaal tenminste komt vandaag de afgelopen paar <laughs> weken was dat nogal een, een verrassing. En ik denk dat deze week weer een verrassing is, want zo te zien gebeurt er nog vrij weinig.